8 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Over de uitbreiding van Lelystad Airport wordt met zeker een jaar uitgesteld. Dat melden RTL Nieuws en De Telegraaf. Minister van Nieuwenhuizen wil naar verluid meer tijd om onderzoek te doen naar de uitbreiding. Het plan was om Lelystad Airport per april volgend jaar uit te breiden... maar er is veel verzet. Bewoners vrezen voor geluidsoverlast en luchtvervuiling. Er heeft vannacht brand gewoed in een flat in Rotterdam. De brandweer meldt dat elf mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht. Onder meer vanwege het inademen van rook. Meerdere flatbewoners moesten op hun balkon op hulp wachten. De brand in Rotterdam begon in een meterkast... en later werd ook vuur ontdekt in een container. Te weinig mensen durven een automatische defibrillator te gebruiken... als iemand een hartstilstand krijgt. Dat heeft het Rode Kruis onderzocht... Minder dan een derde van de ondervraagden die geen enkele kennis van reanimatie hebben... durft een AED te gebruiken. Dat is alarmerend laag, zegt het Rode Kruis... terwijl een AED volgens de hulporganisatie makkelijk is te bedienen. Er kan nog volop geld worden gevonden om leraren te ontlasten, denken veel partijen in de Tweede Kamer. Zo kan er worden bespaard op externe adviseurs, schoolbesturen en ongevraagde cursussen voor leraren. De Kamer praat vandaag met minister Slop over de hoge werkdruk en lage salarissen voor docenten. President Trump wil een verbod op zogenoemde bump stocks in de VS. Met het wapenonderdeel kunnen in korte tijd veel kogels worden afgevuurd. Het voorstel komt een week na de schietpartij op een school in Florida. Het Witte Huis heeft al eerder een verbod op bump stocks beloofd... maar tot nu toe kwam daar niets van terecht. Het weer voorlopig droog bij min 2 tot min 4. Vanmiddag wordt het 4 tot 6 graden. Blijft het droog en zijn er flinke perioden met zon. Ook de rest van de week zonnig en elke dag iets kouder. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. 9 kilometer door een kapotte vrachtwagen, vertraging ongeveer een kwartier. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht bij Nieuwegein-Zuid 8 kilometer. Kost je ook ruim een kwartier extra. Na een ongeluk op de A12 van Arnhem naar Den Haag bij knooppunt Lunette 8 kilometer. Alle rijstroken zijn wel vrij, vertraging nog zo'n 30 minuten. Ook een aanrijding op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda bij Vlaardingen. Daar staan nog 7 kilometer file. Ook daar zijn alle rijstroken weer open. Kost je nog wel ruim drie kwartier. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht bij Houten 7 kilometer.